Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In Frankrijk is een nieuwe aanslag vereideld, zegt de minister van Middellandse Zaken. In Orléans zijn twee mannen van 20 en 24 opgepakt... die bekend hebben dat ze geld hadden ingezameld om wapens te kopen. Ze hadden volgens de politie nog geen specifiek doelwit... maar dachten na over een aanslag op een kazerne van leger of politie. De twee zouden uit Marokko en Togo komen. Een Franse jihadist die in Syrië zit is de derde verdachte in deze zaak.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 Na kritiek van privacyactivisten en burgerrechtenorganisaties is het plan afgezwakt. Als de politie gegevens van apparatuur van verdachten wil halen... mag dat alleen als iemand wordt verdacht van een misdrijf... waarop ten minste acht jaar cel staat. Een revalidatiearts in het Maastadziekenhuis Rotterdam... heeft een officiële waarschuwing gekregen... omdat ze een echtpaar het advies gaf om hun handen te leggen op Chinese orakelkaarten... De tuchtrechter oordeelde dat de Chinese kaarten geen wetenschappelijk bewezen werking hebben, meldt RTV Rijnmond. Het echtpaar werd bij de arts behandeld met chronische pijnklachten.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 Al 25 jaar een begrip en al 25 keer kerst. Dit wordt een eh, kerstspecial met alleen maar het kerstrepertoire als het gaat om de jazzmuziek. Eh, er is nogal wat, dus ik heb een eh, gevarieerde keuzes voor u kunnen maken. Nou, dit is natuurlijk niet echt jazz wat u nu hoort... maar dat is wel een lekker bedje om zo wakker te worden op de zondagochtend. heb het ook al op Facebook gezet. U mag in uw ochtendjas eh, lekker genieten hoor. Nou, net uitgeslapen misschien. nog een beetje, een beetje acclimatiseren. Bakje koffie erbij. Broodje. Misschien wel een luxe broodje zo tegen de tijd eh, van de kerst. Hè? Dan worden er toch wel allemaal wat, eh, wat weer lekkere hapjes in huis gehaald. Wat luxere broodjes en zo. Een Gewoon Mm. Gaat er wel in mensen. We hoorden net eh, in de, weerberichten... ja, een winterwonderland hoeven we met kerst nog niet te verwachten. Maar gelukkig kan Diana Kroll u daar wel aan helpen.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 Nou, dat zit er niet in. Dat zit er gewoon niet in, luisteraars. We luisteren naar Diane Schuur. I'll be home for Christmas. Diane Schuur met uh, I'll Be Home for Christmas. En eh, als ik me niet vergis, wordt deze uitzending volgende week vrijdagmorgen herhaald. Dat is natuurlijk eh, de eerste kerstdag. Ja, het zou zo allemaal toch kunnen veranderen, luisteraars. Want het niet zo veranderlijk als het weer. En deze week nog zacht in ieder geval. Dat hoorde ik juist op het nieuws. Maar het zou toch zomaar kunnen natuurlijk dat er dat er wel eh, kou aan gaat komen. Nou, zullen we een klein beetje de moed erin houden. Ik vraag mijn zoon Sven Duif, die vraag ik gewoon om ons een beetje te ondersteunen. En ook eh, te verzoeken om, eh, om lekkere sneeuwval. Sven, 17 jaar hier.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 And my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, and it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. And the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Come on, boys. way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. And oh, the fire is slowly dying. And my day we're still goodbying. Well, as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. While the merry bells keep ringing, happy holiday to you. Happy holiday. It's the holiday season and Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town, he'll be coming down the chimney down. He'll be coming down the chimney down. It's the holiday season. And Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. Santa's a great big bundle of joy when he's coming down the chimney down. When he's coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back. And lots of good is for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick the Christmas tree. It's the holiday season, the holiday season. so a hoop-dee-doo and dickory-dock. Uh, don't forget to hang up your sock, cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back and lots of good is for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on a Christmas tree. It's holiday season, the holiday season. so hoop-dee-doo and dickory-dock. Uh, don't forget to hang up your sock, cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney, coming down the chimney, coming down the chimney, down. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday while the merry bells keep ringing. Happy holiday. fantastische vrije tijd natuurlijk. Eh, een beetje vakantie. Nou, misschien wel een langere vakantie voor sommigen. Sommigen gaan misschien wel met wintersport. Skis al in de auto. Pakken aan. ski pakken. Nou, hier hoeft dat nog niet, want het is hier zacht. Maar ik weet niet hoe het eigenlijk in de wintersportgebieden is op dit moment. Of het een klein beetje gesneeld heeft al en of de pistes er al goed bij liggen. Ik heb helemaal geen idee, luisteraars. Uh, eh, O'Denneboom, dat liedje kent u wel, hè? Dat kerstliedje O'Denneboom. is dus een beetje een jazzy versie van George uh, Titwell. Alleen in het Engels heet het niet O'Denneboom, maar O Christmas Tree. kerstlied O Dennenboom. Ja, fantastisch hè. George Stitwell die, eh, maakte er een zwingend stukje van. Er is genoeg eh, prachtige kerstmuziek eh, te vinden, luisteraars. als u eventjes daar aandacht aan besteedt, dan, dan komt dat helemaal goed. 12 Days of Christmas, dat zal toch maar gebeuren... dat er 12 dagen kerst wordt gevierd. Dit is het Kerstjazz Consortium. luisteraars. Ik, eh, ik uh, vele me uit Ik vind hem niet echt swingend eigenlijk. Ik weet niet wat er is. Een beetje hakkelende drummer erachter. Eh, of, of een pianist die niet helemaal goed timed. Maar in ieder geval, het is voor mij niet in orde dit. Dus ik, ik draai hem weg als je het niet erg vindt. wat hebben we nog meer? Oh, dit is ook wel mooi. Dit is wel een mooi.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 Een instrumentaaltje. We gaan eh, verder met Jimmy Smith. Die kent u natuurlijk met zijn uh, virtuose Hammondspel. Of van zijn Hammond Hammondspel, zo moet ik het zeggen. En eh, we gaan vanochtend eh, een beetje in de kerstsfeer eh, zwingen met Jimmy. jazzgeweld, uh, eh, hemmend geweld, zo moet ik het zeggen. Eh, Jimmy Smith was dat, met een, eh, zijn versie van uh, Ik weet eigenlijk niet hoe het nummer heet. Dus even kijken of dat ook nog wordt verteld. Oh ja, God Rest G. Mary Gentleman. Nou, voor mij een onbekende titel, maar voor u niet meer. Want, en eh, voor mij ook niet meer, want eh, we hebben zojuist gehoord van Jimmy Smith... wat dat in realiteit eh, allemaal betekent en hoe dat moet klinken. Nou, de man zwingt natuurlijk virtuoos en uh, is een van de meest begaafde Hammond players ter wereld, Jimmy Smith. En ook een van de meest gevraagde als het om jazzmuziek gaat. Straks eh, in de tweede uur heb ik hem eh, aan de telefoon, even in de uitzending, als het goed is. Hij heeft een nieuwe kerstcd eh, gemaakt. En daarvan draai ik de Christmas Song. Ik heb het over Martijn Lutmer, die graag in de voetsporen treedt... van niemand minder dan onze hemmend, nee, mondorgel-virtuoos. Uit België natuurlijk. En dan mag u raaien wie. Toet Stielemans, die bedoelen Maar dit is Martijn Lutmer. en andere melodieën eh, in een, eh, ja, een beetje een medley. Eh, van Martijn Lutmer. En ik zei het al, luisteraars, in het tweede uur van dit programma... bij Zandvoort Jazz gaan we hem bellen. En dan gaan we alles vragen over het nieuwe album... over dit nieuwe kerstalbum, maar ook de albums hiervoor die hij heeft gemaakt. Allemaal een beetje in het sfeertje van ja, wat Toet Stielemans ons allemaal heeft gebracht. Dus wie weet dat Martijn ook in zijn voetsporen gaat treden. U weet het, eh, als, als ik eh, radio maak... dan hou ik eh, erg van mooie, rustige nummers. En daar ga ik u van, vandaag, vanmorgen... in de weer ook weer van laten genieten. Ik heb iets heel bijzonders gevonden.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 And when you kiss your little baby, you've kissed the face of God. is the greatest. uitvoering van het nummer. Eh, wat u er ook van vindt, van kerst en van, eh, nou ja, van de geboorte van eh, onze lieve heer... en alles wat omheen hangt. sommige mensen zeggen van ja... nou ja, goed, daar wil ik verder niet in detail treden. Dat is ongezellig zo met de kerst. We gaan verder met nog een heel mooi nummer. En dat kan ook niet anders, want als Nick Parrot dat dus vertolkt samen met John Di Martino... dan gaat het een beetje Braziliaans aan toe. that you dropped in. So very nice. Oh, your hands, they're just like. My mother will start to worry. Beautiful, what's your? My father will be pacing the floor. Listen to that fireplace.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 I simply must go. But Nikki, it's cold outside. The answer is no, John. Nikki, it's cold outside. This welcome has been. How lucky that you dropped. So nice and warm. Look my sister will be suspicious. Mm, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical My shore. maiden aunt's mind is vicious. Your lips look delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a bliss I've got to go home. But baby, you freeze out there. Say me your coat. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch my. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong. At sorrow. least there will be plenty implied. If you caught pneumonia. I, I really can't stay. some hot chocolate. Ooh, I do love hot chocolate. Mm -hmm. Daar hou ik ook wel van, warme chocolademelk. En of het nou koud buiten is, of het is gewoon uh, lauw weer, zoals vandaag. Kijk naar buiten, het zonnetje schijnt de studio in, luisteraars, hier bij ZFM's Antwoord. Dus, eh, eh, maar warme chocola gaat er altijd in. Ik heb dit uur en ook nog het volgende uur heb ik een aantal nummers gereserveerd van Sam Levine. Dat heb ik niet zomaar gedaan. Dat is gewoon omdat ik het prachtige eh, muziek vind. Helemaal passend in het kerstfeertje en in het jazzfeertje. Angels We Heard on High. Sam Levin. Sam Levin, Angels We Heard On High. Eh, ik geef u nog een, eh, een kerstcocktailtje mee, luisteraars... zo eh, acht minuten voordat het nieuws weer voorbij komt. En Samuel Pagliarani is hiervoor verantwoordelijk. van Nora Jones. Mag vanmorgen niet ontbreken. U luistert nog altijd naar ZFM Zandvoort... met een speciale jazz kerst special. En eh, volgende week vrijdag in de vroege morgen... de herhaling eh, van dit eh, programma. Nou, pas prima in het sfeertje dan, hè? Let my mind meditate on everything to be done. If I search deep inside, let my conscience be my guide. Then the answers are sure. is for van Nora Jones eh, bracht ons vrede, want zo heette het nummer. Peace. Ja, ik kijk op mijn klokje, luisteraars. En uh, het betekent dat we zo rond een minuut nog te gaan hebben... voor het nieuws weer voorbij komt. Maar ik ben straks nog een vol uur bij u terug. 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een...